Er zijn veertig gewonden. In de deelstaat Sachsen-Anhalt botste rond half elf gisteravond een passagierstrein op een goederentrein. Het gebeurde bij de plaats Hoordorf in de buurt van Maagdenburg. Duitse media melden dat er ongeveer 50 mensen in de passagierstrein zaten. De oorzaak van de treinbotsing in Duitsland is niet bekend. In Noordwijk is een automobilist een woning binnengereden en midden in de woonkamer tot stilstand gekomen. Een mannelijke bewoner van het huis is daarbij omgekomen. Een andere bewoner is zwaar gewond geraakt. Na het ongeluk zijn de bestuurder van de auto en een bijrijder op de vlucht geslagen. De politie zette speurhonden in om de twee te vinden, maar dat is niet gelukt. De zwager van de Tunesische dictator Ben Ali heeft in Canada asiel aangevraagd. Dat heeft de Canadese regering bekendgemaakt. Ben Ali's zwager Belhassen, Trabelsi kwam afgelopen week met een privévliegtuig in Montreal aan... samen met zijn vrouw, vier kinderen en een oppas. Waar hij momenteel verblijft is niet bekend. Gisteren zei de Canadese minister van Buitenlandse Zaken... dat hij gehoor wil geven aan een uitleveringsverzoek van Tunesië... Maar nu zegt de minister dat Trabelsi volgens de Canadese wet het recht heeft om asiel aan te vragen. Zo'n procedure bij de rechter kan jaren duren. In de eredivisie heeft PSV op het nippertje gewonnen van hekkensluiter Willem II. In Eindhoven maakte invaller Zeefuik diep in blessuretijd de 2-1. Willem II speelde toen met 9 man vanwege twee rode kaarten. AZ won thuis met 6-1 van VVV. Alle Alkmaarse doelpunten werden gemaakt door IJslanders. Vooral Sigtorsson was op dreef. Hij scoorde een hat-trick in de eerste helft en maakte na rust nog twee doelpunten. Goedmanson tekende voor de andere treffer. Vitesse versloeg in Arnhem Rode JC met 5-2. Het weer, zonnig in het zuiden en later ook in de rest van het land.